Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Amsterdam en Gouda is weer hervat. Rond half acht brak er brand uit in een intercity bij Ouderwater, vlakbij Woerden. Waarschijnlijk kwam dat doordat een as van de trein ergens tegen aanschuurde. De brandweer heeft het vuur geblust. Niemand raakte gewond. De trein kwam stil te staan in een weiland en dat maakte het moeilijk om mensen daar weg te krijgen. Ongeveer 120 reizigers werden met bussen naar Gouda gebracht. Wanneer het treinstel kan worden weggesleept is onbekend. In Oostenrijk is een man aangeklaagd omdat hij een aanslag zou voorbereiden op een concert van Taylor Swift. De man van 21 zou meerdere keren hebben geprobeerd om wapens in het buitenland te kopen. Hij was bezig met het maken van een bom. Hij werd anderhalf jaar geleden aangehouden. Vlak voor drie concerten van Taylor Swift in Wenen. Kort na zijn aanhouding bekende hij dat hij zichzelf wilde opblazen. Het is niet duidelijk waarom hij het nu pas voor de rechter verschijnt. Bij een achtervolging in Zoeterwoude is een politieauto de afgelopen avond gecrashed op een rotonde. De politie achtervolgde een bestuurder die in Oostgeest een stopteken negeerde. De bestuurder van de auto wist te ontkomen, maar reed even later zelf tegen een stilstaande takelwagen in Leidsendam. En daar is hij aangehouden. Een olifantenbot dat archeologen in het zuiden van Spanje hebben gevonden... toont mogelijk aan dat ruim 2000 jaar geleden een horde krijgsolifanten door Europa is getrokken. Volgens onderzoekers is het de eerste aanwijzing dat de Carthaagse generaal Hannibal... inderdaad met zijn olifanten over de Alpen is gegaan om de Romeinen aan te vallen. Het bot werd zes, werd zes jaar geleden gevonden in de buurt van Cordoba. Dan het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. De temperatuur daalt naar 1 of 2 graden. In het noorden kan het licht vriezen.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 Ismaël